Ik kom zo. Ik zing de badkuipsegrenade, badkuipsegrenade. Als ik in het bad zit, in het nat zit, met een zeepsop op. badkuipserenade, badkuipserenade. Als een carousel, ja ja ik doe zo. Als een tenor. serenade. Zelfs een behanger waant zich een zanger onder de knoes. Wat weet een badkuip serenade, serenade. Ik zing de pakkenserenade, pakkenserenade, maar onder water. Oh, wat een plater. daar klinkt die zo lang als er zingt op in de badkuip staat, dan treuren wij nog niet. Ik zing de pakkenserenade. Als ik in het bad zit, in schuimend nat zit, met een zeepsop op. Badkuip serenade, badkuip serenade, als een op als als één genoot. Het zit op als als één genoot. Maar...